11 uur. Dilketeertstra met het NOS Journaal. Van Amsterdam is de politie een restaurant binnengevallen na een overval. De agenten dachten dat er nog een overvaller in het pand was, maar die bleek er niet te zijn. In de buurt was eerder al een verdachte aangehouden, een man van 42. Het noedelrestaurant vlakbij het Leidseplein was op het moment van de overval dicht. Er waren wel twee personeelsleden binnen, maar zij konden op tijd naar buiten komen. Het Leidseplein was enige tijd afgezet, maar het gebied is nu weer vrijgegeven. Bij de mortieraanval van gisteren in Mali is zeker één dode gevallen. Drie mensen raakten gewond. De aanval was in de stad Gao, waar ook Nederlandse VN-militairen zijn gestationeerd. Door wie de granaten zijn afgevuurd is niet duidelijk. In Mali strijden verschillende rebellengroepen tegen de regering. De rebellen zijn door een interventiemacht van de Verenigde Naties teruggedrongen, maar het blijft onrustig in het land. In Indonesië is het hoger beroep van twee ter dood veroordeelde Australiërs afgewezen. Ze stappen nu naar het constitutioneel hof, zegt hun advocaat. De Australiërs horen bij een groep van negen buitenlanders die ter dood zijn veroordeeld vanwege drugssmokkel. De autoriteiten willen hen gezamenlijk voor een vuurpeloton zetten. De executie is al een aantal keer uitgesteld, onder meer vanwege de rechtszaak van de Australiërs. En de smartphone is definitief doorgedrongen tot de schoolklas. Uit onderzoek van de NOS onder 137 middelbare scholen blijkt dat 85% de smartphone gebruikt bij het onderwijs. Bijvoorbeeld om informatie op te zoeken of om toetsen te maken. Op de helft van de scholen mag de telefoon alleen worden gebruikt met toestemming van de leraar. Toch zien veel scholen ook bezwaren. Smartphones gaan ten koste van de concentratie en ze worden ook gebruikt om te pesten en te schelden. Het weer dan nog bewolkt en wat motregen. De loop van de dag droog en wat zon. Het wordt een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon, behalve in het noorden. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de AWB. Op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar heeft de brug even opengestaan bij Velzen...